Eentje even schuren met het NOS-journaal. President Trump heeft zijn handtekening gezet onder het wetsvoorstel... waarmee de dossiers van Jeffrey Epstein worden vrijgegeven. Eerder stemden de Senaat en het Huis van Afgevaardigden er al mee in. Trump wilde lange tijd niets weten van het openbaar maken van de documenten rond de zedendelinquent... maar kwam daar deze week van terug nadat ook vanuit zijn eigen partij de druk werd opgevoerd. In het dossier staat mogelijk meer over wie op de hoogte waren van het misbruik van Epstein... Eerdere mails van Epstein suggereren dat Trump daarvan op de hoogte was... hoewel de president dat zelf ontkent. De Turkse stad Antalya is volgend jaar het toneel van de jaarlijkse klimaattop. Dat is bekendgemaakt tijdens de huidige top in Brazilië. Turkije was met Australië in een diplomatieke strijd verwikkeld over het gasheerschap volgend jaar... maar trok aan het langste eind nadat Australië zich had teruggetrokken. De landen hebben nu afgesproken dat Turkije de top mag organiseren en voorzitten... terwijl Australië de onderhandelingen mag leiden. Op de klimaattop bespreken landen plannen over onder meer het terugdringen van ontbossing en fossiele brandstoffen. Maastricht is de grootste stijger in de Atlas voor gemeenten 2025. In de Atlas worden elk jaar de 50 grootste gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van woonaantrekkelijkheid. De Limburgse hoofdstad klom de afgelopen 10 jaar van de 40ste plaats naar plek 34. Dat komt vooral door verbeteringen op het gebied van veiligheid en het voorzieningenniveau. Amsterdam is opnieuw de aantrekkelijkste stad om in te wonen... door het onovertroffen voorzieningenniveau, de goede bereikbaarheid... de twee universiteiten en de historische binnenstad. Na de hoofdstad volgen Amstelveen, Utrecht en Leiden. Het weer, met name in de kustregio's, komen vannacht enkele buien voor. Het koelt af naar 2 graden aan zee en enkele graden onder het vriespunt in het binnenland. Het KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid in het oosten en zuiden...